In totaal gaat het om ruim een half miljoen kinderen. De meeste eenoudergezinnen zijn te vinden in Heerlen en Rotterdam. In Staphorst en Urk is het aantal het laagst. Bij nieuwe gevangenisrellen in Honduras in Midden-Amerika zijn zeker 16 doden gevallen. In een zwaar beveiligde gevangenis gingen gevangenen elkaar onder etenstijd te lijf met vuurwapens, messen en kapmessen. Vrijdag vielen bij gevechten in een andere gevangenis zeker 18 doden. Toen werd een noodtoestand uitgeroepen zodat het leger de orde kon herstellen. In Honduras breken vaker gevechten uit in de overvolle gevangenissen. Minister Blok heeft een Ruslandstrategie geschreven. Volgens de minister verspreidt Rusland doelbewust desinformatie... en maakt het zich schuldig aan spionage. Als voorbeelden noemt hij de ramp met de MH17... en de poging vorig jaar om het OPCW in Den Haag te hacken. Blok pleit ervoor om in gesprek te blijven met Rusland... en om vooral op economisch gebied te blijven samenwerken. Reddingswerkers proberen te voorkomen dat meer dan 2000 liter brandstof aanspoelt bij een van de Galapagos-eilanden. Zaterdag zonk daar een schip voor het eiland San Cristobal en daar lekt nu diesel uit. Op beelden is te zien dat er onder meer barrières zijn aangebracht om de unieke natuur van het eiland te beschermen. Steeds meer Nederlanders pakken de trein naar het buitenland. Het waren er dit jaar 4 miljoen, een stijging van 13 vergeleken met vorig jaar. De meeste reizen gaan naar bestemmingen die relatief dichtbij zijn... zoals Disneyland Parijs, Brugge en het vliegveld van Brussel. Ook wintersporters kiezen vaak voor een treinreis vanwege het milieu. Het weer, hier en daar een bui, af en toe zon, vrij veel wind en het wordt 9 graden.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 Het is kerstvakantie. 130 dagen tot de Formule 1, 2 tot kerst en de langste nacht. Ja, die hebben we gehad. Het wordt zomer. Nou ja, dat duurt nog even. Mijn naam is Walter Sands. ik ben tot 10 uur bij je.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 Hier bij ZFM, waar het bijna kwart over negen is. alleen in de trein en ze duikt in haar jas. En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké en ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt maar ze lacht. in het raam ziet een ander er staan En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze huilt, maar ze lacht Wat als ze morgen besluit niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden Als ze huilt ze huilt en niet lacht en kijk uit het raam en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn?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 Zo veel mogelijk. Oh ja, ook nog over het Koningshuis. Ik zei, ja, een beetje ook, eh, ook Koningshuis. Wat heb je daar nou over gezegd? Ik zei, nou, niet zoveel. Dat ik eh, erg onder de indruk ben van onze koning. Dat hij met kerst heeft gezegd, ik wil dat wij-gevoel. Daar ben ik zo blij om. Misschien hoeven we volgend jaar allemaal geen belasting meer te betalen. Geweldig. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad. Ja, dat was hem. Van eh, onze Puerto Ricaanse zanger José Feliciano. Kerst hier bij ZFM, waar het 7 voor half 10 is. En we lekker relaxed doorgaan met Janet Jackson. do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that? Oh no, seem to go, but you don't know what you've it's gone. Oh no, to go, but you don't know what you've Never ever Oh no, to go, but uh. you don't know what you've uh. it's gone. Oh, man, look at you. Joni Mitchell never lies, lies. You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? Uh-uh. <laughs> Janet Jackson hier bij ZFM. Waar het vier voor half tien is en we nog even doorgaan met Smokey Robinson. Ja, en die heeft ook een nieuwe plaat. 79. we got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Mm, feel good, don't it? Come on. You, you want? Park samen met Smokey Robinson. Smokey Robinson, 79 jaar en heeft gewoon een nieuwe plaat uitgebracht.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 Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. ZFM. December van Earth, Wind and Fire hier bij ZFM. Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan door met Billie Eilish. Ook weer zo'n lekkere plaats. Hier bij ZFM. Goedemorgen. I had a dream. I got everything I wanted.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 But it felt like they were right there. And it feels like yesterday. FM waar het bijna 20 voor 10 is. Ja, nog even dan sluiten we dit decennium af. En wie staat er bovenaan in de eredivisie? Juist, 6-1 gisteren tegen ADO. Geweldig. get those kicks for free. But now I'm towing the line. Oh, this ain't the way you be. Stuck between my shadow and me. Good at where the sun don't shine. Hey, although I tell you that I'm doing fine. hier bij ZFM waar het voor tien geweest is. En dan gaan we echt door met een heerlijke kerstplaats. Maar niet voordat ik vertel dat er vanavond een extra alternative FM is. Met Jabe Marcus. En dan gaat het over de Rob Acta Award. Met opname live vanuit de patronaat. Dat begint allemaal om 8 uur vanavond. Dus een extra uitzending van Alternative. En hier is Errol Brown. Met een heerlijke kerstplaats. all those people suffering their lives away. For all the children who today we give a toy, but come tomorrow, take away their joy. For those on this day still in captivity, for the many others still fighting to be free. So many promises it seems we cannot keep. To rid this world we share of its troubles deep. So let's send a prayer to heaven on this Christmas day. Send a prayer and heaven show the way. says that never hurts. Those too afraid to say a loving word. All those whose hearts are ever filled with fear for a world that's dying. Let us show we care. that we cannot heal. Send it to hell. Cavell met deze plaat van Errol Brown. Send a prayer to heaven. de ultieme kerstplaat met bellen en alles wat erbij hoort. 9 voor 10, hier bij ZFM. Ja, dan gaan we even gas geven. Dit is hem, door Lipa. Did a Aren't you the uur af. Morgen zit Ger hier. Ik eh, ben de volgende week maandag weer. En eh, ja, iedereen een heel fijn kerstfeest. Maak er iets moois van. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Zo met z'n allen om de kerstboom heen. Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen. Dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Zo met z'n allen om de kerstboom heen. Met heel veel liefde voor elkaar en alle mensen dat is het mooiste wat ik iedereen kan wensen. Een vrolijk kerstfeest wens ik groot en klein. En dat het altijd vrede mogen zijn. Dan wordt de wereld weer het sprookje van voorheen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. Een vrolijk kerstfeest wens ik iedereen. En vergeet vooral niet vanavond naar Jaap en Marcus te luisteren met Patronaat en de Rob Acta Awards. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en